Leghennen afgemaakt. Ze hadden vogelgriep. Pas geleden werd er ook al vogelgriep ontdekt bij een ander pluimveebedrijf in de buurt. Daarom wordt in de omgeving van Lunteren de komende twee weken extra gecontroleerd op vogelgriep. Er geldt ook een vervoersverbod voor pluimvee. Israël heeft opnieuw raketten afgevuurd naar de Libanese hoofdstad Beirut. Die waren gericht op commandocentra en de wapenopslag van Hezbollah. Ook het kantoor van een tv-zender die aan Hezbollah is verbonden is getroffen. Dat heeft de zender zelf gezegd. Maar het is niet bekend of ze nog uitzenden. Hezbollah zit vooral in het zuiden van Beirut. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Amerikanen in het Midden-Oosten op om weg te gaan. Het is er te gevaarlijk voor ze. Niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering zegt niet hoe ze het gebied moeten ontvluchten... want vliegtuigen gaan er nauwelijks nog. Vanuit Oman gaan nog wel vluchten, die zijn nu erg gewild. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en fris met plaatselijk mist. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Morgen is er veel zon. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. It's Veronica. again, and they like to pull us, and their lives again, and they like to pull us, and their lives again, and they like to pull us, and their lives again, and they like to pull us, and their lives again, and they like to pull us, and their lives again, and they like to pull us, and their lives again.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 working with David, who's still in the Navy, and probably will be learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. op de radio. Het is mijn club, eh, het gevoel dat blijft. Join the club. Radio Veronica. ik ben Mario Kwaitaal. In de hoofdstad van Saoedi-Arabië is de Amerikaanse ambassade aangevallen door twee drones. Er is brand ontstaan door de aanval, maar de schade lijkt mee te vallen. Er zou wel een rookwolk boven het gebouw van de Amerikaanse ambassade hebben gehangen. Volgens Amerikaanse media was er niemand in het gebouw tijdens de droneaanval. De nationale omroep van Iran is aangevallen door Israël. Bij het hoofdkantoor in Teheran zijn twee grote explosies geweest. De omroep Irib bevestigt dat ze zijn geraakt, maar zegt dat ze nog steeds uitzenden. Volgens Israël werd de omroep aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde... en er zou door de zender worden opgeroepen om de staat Israël te vernietigen. De politie heeft een foto gedeeld van een man die vastzit voor de moord op een rijke pensionado in Limburg. Justitie denkt dat hij ook zijn eigen moeder heeft gedood. Ze wordt al een jaar vermist. En bij een zoektocht zijn in Duitsland spullen met haar bloed gevonden. Door zijn foto te verspreiden hoopt de politie op zoveel mogelijk tips. En er moet in Nederland meer worden gedaan tegen racisme, zegt de Raad van Europa. Vooral haatzaaien op social media gebeurt nog te vaak zonder dat er iets tegen wordt gedaan. Dat gebeurt veel in politieke uitspraken, in de media en in het voetbal. Vaak zijn mensen met een Afrikaanse afkomst en moslims het slachtoffer. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en fris met plaatselijk mist. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Later vandaag is er veel zon. Het wordt 12 tot 18.